Zes uur. Door Almegens met het NOS-journaal. In de steden Odessa en Midland in de Amerikaanse staat Texas... heeft een man het vuur geopend op agenten, willekeurige automobilisten en winkelend publiek. Er zijn zeker vijf doden en 21 gewonden. De schutter, een witte man van in de 30, is uiteindelijk op een parkeerplaats doodgeschoten door de politie. Zijn motief is niet bekend. De man was op de snelweg staande gehouden omdat hij geen richting had aangegeven. Tijdens een openluchtconcert in Essen in Duitsland... is een groot ledscherm van het podium afgewaaid. Dat kwam op het publiek terecht, waardoor 30 mensen gewond raakten. Twee van hen verkeren in levensgevaar. Tijdens het optreden van een Duits rapduo waaide en regende het flink. Na het ongeval werd het optreden gestaakt... en werd het terrein in Essen ontruimd. De voor vandaag aangekondigde staking van KLM-beveiligers op Schiphol gaat niet door. Vakbond FNV en Schiphol gaan eerst weer verder praten over de aanbesteding van nieuwe contracten. Het conflict staat los van de voor morgen aangekondigde staking van het grondpersoneel van KLM. Die actie gaat vooralsnog wel door. De Formule 2-race op het circuit van Spa-Francorchamps gaat vandaag niet door. De race is afgelast na de dood gisteren van de Franse coureur Antoine Hubert. De racewagen van Hubert raakte de muur en kwam in een slip waarna hij op volle snelheid werd geraakt door de auto van de Amerikaan Korea. De auto van Hubert brak door midden. Korea ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis. Hubert werd vorig jaar kampioen in de GP3 en was net naar de Formule 2 gepromoveerd. Bij een vechtpartij in Delfzijl zijn vannacht twee mensen neergestoken. Eén van hen is ernstig gewond naar een ziekenhuis gebracht. Die vechtpartij was rond twee uur in het centrum van Delfzijl. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, overdag bewolkt, kans op een bui. Later breekt de zon wat vaker door. Maar het wordt niet warmer dan 21 graden. En morgen maandag zelfs nog wat koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staan op dit moment geen files. 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018.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 Without you, I die, dear. Knowing I me. I can't kick this feeling when it hits. alone in my bed night, I grab my pillow and squeeze it tight. I think of you and I dream of you all of the time.